Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Volgens de politievakbond ACP zijn er nieuwe wetten nodig... om de overlast van motorbendes in Limburg aan te kunnen pakken. Voorzitter van de kamp van die politiebond wil ook dat de capaciteit van de Limburgse politie wordt uitgebreid, zei hij op NPO Radio 1. Sinds de komst van de nationale politie zijn teams in Limburg volgens hem overbelast. Er blijft nu al veel werk liggen. Maar alleen meer politie-inzet lost het probleem niet structureel op, zei de avcp voorzitter Hij hoopt erom dat minister Van der Steur werk maakt van nieuwe wetgeving. De minister is vanmiddag in Limburg om over de problemen met motorbenders te praten. In Suriname zijn de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De partij van president Bouterse, de NDP, is volgens de peilingen favoriet. Wel is nog de vraag of de NDP een tweederde meerderheid haalt. De partij zal, als dat niet lukt, een coalitiepartner moeten zoeken. De belangrijkste concurrent van de NDP is de V7-combinatie... onder leiding van de oud-minister van Justitie en Politie Santoki. Iran is de enige die echt vecht tegen de islamitische staat in Irak, zegt een Iraanse generaal. Het Amerikaanse leger doet dat volgens hem veel te weinig tegen IS. Tegen een Iraans persbureau zei hij... De Verenigde Staten zeggen dat ze de Iraakse regering verdedigen... terwijl een paar kilometer verderop in Ramadi oorlogsmisdaden plaatsvinden... waar ze niets tegen doen. In Hogeveen waren vannacht in een uurtijd drie branden. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. De eerste brand was bij een seniorenflat. Iets later kwam er een melding over een brand in dezelfde straat. En intussen woedde ook brand in de gemeenteloods. Vorig jaar werden in Hogeveen tientallen auto's in brand gestoken. Of de branden van vannacht iets te maken hebben met die van vorig jaar... kan de Drentse politie nog niet zeggen. Het weer is overwegend droog, alleen in het zuiden en noorden valt soms een bui.